uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Drie mensen zijn vandaag overleden nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Eén zwemmer kwam om het leven bij Wijk aan Zee. Twee mannen van in de twintig verdronken bij Den Haag. Ze werden nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De Haagse reddingsbrigade zegt dat vandaag meer dan 100 mensen uit het water zijn gered. Door de aflandige wind en stromingen is de zee erg gevaarlijk. Een aantal strafrechtadvocaten worden in een proces verbaal beschuldigd van het doorspelen van geheime informatie uit strafdossiers aan de organisatie van Ridouan Taghi. Dat melden onder meer het Parool en het AD. Het OM heeft dat procesverbaal toegevoegd aan het rechtbankdossier. De advocaten zouden geld hebben gekregen voor de informatie... waardoor Taghi's organisatie op de hoogte bleef van het onderzoek. De advocaten ontkennen. Een aantal van hen zeggen dat het OM met het procesverbaal... de aanval op advocaten opent. Ouderenbond AMBO wil dat bezoekers van verpleeghuizen verplicht een mondkapje opdoen. Dat zei een woordvoerder van de bond in het radioprogramma Dit is de Dag. Volgens haar is de kans op een besmetting groter... omdat het aantal coronagevallen toeneemt en mensen losser worden in hun gedrag. Woensdag praat de Tweede Kamer over de coronamaatregelen. Het is de warmste 9 augustus sinds het begin van de metingen. In de beeld werd het 32,6 graden. 0,1 graad warmer dan het vorige record uit 2004. De hoogste temperatuur werd gemeten in Gilze-Rijen. Het werd daar 35,3 graden. Het vorige landelijk warmterecord was van 9 augustus 2003. Gemeten in het Groningse Nieuw-Beerta. Sinds vandaag is in Nederland officieel sprake van een hittegolf. Het weer. Het blijft nog lang warm en ook vannacht koelt het nauwelijks af. In de grote steden wordt het niet koeler dan 26 graden. Morgen wisselen bewolkt en opnieuw tropisch warm met 30 tot lokaal 36 graden.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 It's lover but before you leave Usually I would never, would never even care Baby, I know you're creeping, I feel it in the air Every night and every day I try to make you stay But you're savage love Did somebody, did somebody break your heart?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 Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gebeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt me als oh, je gaat zijn Maar ik beloof je dat ik luister Je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?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 me do it, I so me do me do me And girl, I tell me, some me banana sweet. Them say the length and the size make them wait. <laughs> You know I'm me me me tell me, banana sweet.